Zes uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het Brabantse provinciebestuur zijn de twee CDA-gedeputeerden afgetreden vanwege de stikstofcrisis. Ze vinden dat ze niet verder kunnen nu hun eigen partij zich heeft afgekeerd van het coalitieprogramma. Afgesproken was dat boeren voor 1 april een vergunning moeten aanvragen voor een milieuvriendelijke stal. Maar de CDA-fractie wilde de boeren meer tijd geven. De Belastingdienst treedt voorlopig minder hard op tegen 8500 mensen die worden verdacht van fraude met toeslagen. Staatssecretaris Snel erkent in een brief aan de Tweede Kamer dat niet zeker is dat al deze mensen schuldig zijn aan fraude. Alle dwanginvorderingen, waarbij beslag kan worden gelegd op salarissen of auto's, worden daarom voorlopig stopgezet. De politie van Den Haag heeft vijf mensen opgepakt... voor de gewelddadige verstoring van een bijeenkomst van de actiegroep Kick-out Zwarte Piet. Volgens de politie hebben ze ramen ingegooid van het pand waar de bijeenkomst werd gehouden. Ook werden enkele auto's vernield. De vijf arrestanten zijn tussen de 13 en 37 jaar oud... en komen uit Den Haag en uit Den Andel in Noord-Groningen. De Braziliaanse oud-president Lula da Silva is vrijgelaten... samen met 5000 andere gevangenen in Brazilië. Ze kwamen vrij omdat er in hun zaak nog een hoger beroep loopt. Het Hoge Rechtshof bepaalde donderdag dat ze dat in vrijheid mogen afwachten. Lula werd vorig jaar veroordeeld wegens corruptie... en moest een straf van ruim acht jaar uitzitten. Bij bosbranden in het oosten van Australië zijn zeker twee mensen om het leven gekomen. Meer dan 100 huizen zijn verwoest en er worden zeven mensen vermist. In de deelstaat New South Wales woeden ongeveer 70 bosbranden... aangewakkerd door de harde wind, nog voor de zomer daar begonnen is. Dat komt mede doordat de winter warm en droog was. Het weer, hier en daar een bui, in het binnenland ook kans op mist. Minima tussen 0 en 3 graden. Overdag wisselend bewolkt met vooral in de noordelijke helft een paar buien.